een Klomp met het NOS-journaal. Bij een schietpartij... De berichten over het aantal doden lopen uiteen. Een politiewoordvoerder meldt zeven doden. Amerikaanse media melden er tien. En de staatspolitie zei eerder dat er vijftien mensen zijn omgekomen. Volgens de politie zijn er zeker twintig mensen gewond. Inmiddels is de schutter uitgeschakeld, zegt de Amerikaanse politie. Het is niet duidelijk of dat betekent dat hij nog leeft of juist dood is. Het is ook nog niet bekend of de dader een handwapen of een automatisch wapen heeft gebruikt. De politie kampt de omgeving uit en zoekt in de verschillende schoolgebouwen naar explosieven. Op de A15 is een motoragent zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Volgens ooggetuigen heeft de chauffeur de man met opzet aangereden. De politie kan dat niet bevestigen en doet nog onderzoek. De agent zou de vrachtwagen hebben willen aanhouden, waarna de chauffeur op hem zou zijn ingereden. Andere weggebruikers hebben de vrachtwagenchauffeur verderop klemgereden. Hij is daarna opgepakt voor verhoor. De Limburgse regionale omroep L1 gaat in beroep tegen de boete van ruim 275.000 euro. Die is opgelegd door het commissariaat voor de media. Volgens het commissariaat heeft de omroep bij bepaalde tv-programma's sluikreclame gemaakt. En dat mag niet volgens de mediawet. Volgens L1 is de boete onterecht en buitenproportioneel. AZ heeft in de Europa League zijn eerste punten binnengehaald. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 2-1 van Atletic Bilbao. Nog twee andere Nederlandse clubs spelen nu hun wedstrijd in de Europa League. Ajax neemt het op tegen het Noorse Molde. FC Groningen is op bezoek bij Sporting Braga in Portugal. Het weer, vanavond is het vrijwel overal helder en vannacht koelt het flink af naar minima tussen de 2 en 7 graden. Morgen begint de dag met mist en laaghangende bewolking. In de loop van de ochtend breekt de zon door.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 Welkom bij weer twee uur tussen app en vloed. En wat mij deugd doet, ik ben niet alleen vanavond... want ook eh, mijn goede vriend Onno is binnenkomen wandelen... en heeft ook muziek voor u meegebracht. Dus dat wordt weer een heerlijke avond eh, genieten van uh, gevarieerd repertoire... want daar houden we van. En we draaien natuurlijk allemaal rustige nummers. Wat daarvoor is het natuurlijk een easy listening programma. Nou... We hebben de afgelopen dagen hebben we prachtig weer gehad. Maar ja, volgende week dan krijg je toch weer een buitje. En wat krijg je dan? raindrops are falling on my head. And just like the guy, whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing. head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. J. Thomas met The Raindrops. Eh, keep falling on my head. Nou, de afgelopen dagen, luisteraars, hebben daar geen last van gehad. Want het was het mooi weer, Orno, toch? Ja, prachtig. Prachtig. Beter als in eh, Spanje. Ben je nog naar strand geweest of iets dergelijks? Of, nee eh, hoor, nee. de natuur in helemaal niet? Want uh, jij gaat vaak gewapend met een camera toch naar buiten om foto's te maken. Ik denk, ja, nou, nee, ik ben, misschien, misschien in plaats van het stadse leven... wat je nogal dikwijls fotografeerd. Ja, dat je nou eens de eh, oerwouden, <laughs> de oerwouden van, van Bloemendaal eh, induikt. Ja. En dan, eh, wat ga ik fotograferen. <laughs> wat mooie vlierenzwammen of zo, als je die nee. tegenkomt. Ja, nee, ik heb wel mooie foto's van dat op Facebook inmiddels gezien. Ja, ik ook. Ja. volgens mij van een dame die ook een verzoekje heeft aangevraagd. Okay. Annemarie Hodes is dat. Okay. Die maakt hele mooie natuurfoto's. Ja. Als jij erop hebt gereageerd, dan vaak eh, kan ik het wel zien. Maar anders heb ik het niet gezien. Nee, nee, <laughs> okay. serieus. Oh ja, oké. Nou, in ieder geval, uh, er is ook een dame die van de natuur houdt... en die van eh, ja, fotograferen in de natuur houdt. Ik, ik, ga zo even een verzoekje voor erop zoeken... maar we moeten natuurlijk verder met het programma. ik heb een, een, nummer uitgezocht van Barbara Streisand... in combinatie met Lionel Richie. En dan heeft hij het over ja, de, de tijden van de leer zoals ze vroeger waren. Kan jij dat nog herinneren hoe je vroeger was? <laughs> hoe ik vroeger was? Ja. Eh, een stukje kleiner, een, stukje, jonger. <laughs> minder, minder rimpels, ja, een krullenkop. Krullenkop kan ik me nog herinneren, ja. Jazeker. En, uh, ja, nou, kaal. Actief, <laughs> actief in de bioscoop ook en zo. Hè? Ja, ja, ja. dat is geweest. Dat is geweest. The Way We Were, Barbara Streisand samen met uh, Lionel Richie. to do it all again. Just tell me. Tell me, would we? Would we? Oh, could we? Het gaat zo verschrikkelijk hard. Voor je het weet, dan eh, denk je inderdaad aan de tijden van vroeger. En ik hoorde net van Orno, we hadden het over het weer. Orno, het was eh, in, Spanje, is het eh, in Noord-Spanje althans. Ja, dat wilde ik net zeggen. Ja, het, is, echt, vertel. het was giga slecht weer. Was ik zat even te skypen met een kennis van me die daar op de camping staat. Net even door de Pyreneeën in, zeg maar, en dan aan de oostkust van, van Spanje. Ja. Nou, dat kwam daar echt met bakken uit de hemel. Ja. Eh, want ik zei, zat in, de tent, eh, in deze caravan. Ik eh, probeerde met hem te, te Nou, hij zit op een gegeven moment... Ik versta je niet meer. <coughs> de andere. Zo kletterde de keihard eh, op, eh, op Ook de, nog op een camping. Dus op de eh, camping, oh, ja, helemaal, ja. ja, ja, de voortent stond aardig blank. Ja, ja. Maar in zijn caravan uiteraard niet. Maar hij moest echt door een flinke laag water richting zijn auto lopen in het dorp waar ze aan het uit eten waren. Ja, wat je daar ook vaak hebt, dat, dat je zo'n enorme grote hagelstenen uh, Dat is tegenwoordig heel normaal. Ja, maar in Spanje heb ik, ik, heb het in Spanje een keer meegemaakt. Ze er echt deuken in de auto's. ja, ja, ja, ja, ja. Dat is een ja. ja. Eh, Annelie Hoog dus, die, eh, heeft eh, een plaat aangevraagd van de Eagles. ik kan je alleen niet vertellen waarom. I can tell you why. Coast for de Life uitvoering. Eh, omdat ik dat bij de Eagles eigenlijk altijd eh, net zo goed vind. Of soms nog wel beter. Als wat er op een cd is gezet. Dat klinkt toch allemaal een beetje gepolijst. En dit is, zit eh, dan zeker spontaniteit. in zo, de wijze waarop hun dat live brengen. Ja, dat is toch... wat dat betreft onovertroffen. Heb je, ken je Half Freezes over, de, de DVD Half Freezes over van de Eagles? Nee, nee, die is eh, mijn eh, Om, Nou, dat, dat, is, ja, er staan allemaal van, van die hits op, je Ook Desperado natuurlijk. Oh, eh, het is een, een, verzamel... nee, het is gewoon een, live concert. Hell Freezes Over dat. Dat is een, tournee die ze oh, all over the world hebben gedaan. En daar, ja, daar zingen ze natuurlijk allemaal, allemaal hun hits. Ook, ook wel nieuwe stukken, onbekendere nummers. Maar ja, geweldig. De Eagles. Annemarie, ik hoop dat je genoten hebt. Wij hebben het in ieder geval. Nou, namens alle luisteraars, dank vast voor je, voor je inbreng natuurlijk. Dat is welkom luisteraars. Als u eh, iets weet, een leuke plaat, dan mag u op mijn Facebook eh, pagina reageren. En eh, als we het in huis hebben, draaien we het voor u. En, of bij CFM Zandvoort, hè, de, ja, de ehm, Facebook-site. Ja, zeker als het dan Onno ligt, hebben we ook nog wat aardige nummers meegebracht vanavond. Want Onno, oh, wat ik, ik heb al je wat gegeven, maar ik ja. weet niet wat je nou hebt voorgezet. Eh, is nou, ik heb, ik heb natuurlijk in principe, eh, laat ik jou de keuze, Want jij weet precies wat je meegenomen hebt, neem ik aan. We hebben bijvoorbeeld Lia, van de Cats of, of eh, Chris Isaac met Wicked Game.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 Het is uh, nummer, ja. ja, ja. ja, ja hey, alweer uit 1987 alweer... ja, zo lang dus, geleden alweer. bijna twintig jaar, over twee jaar. hey, hoe is het in jouw kamer? Is het daar een zootje of zeg je van nou... Bij tijd <laughs> Hoezo? nou, bij wie is het dan wel... Nou, we kunnen eens even gaan kijken bij, hoe het bij de Beach Boys is... En, in de kamer van de Beach Boys in My Room. kamer thuis, luisteraars. Durft u behalve de buren ook uh, eh, wildvreemden de kamer zomaar te laten zien... of liggen overal de sokken en de broekies en eh, de shirtjes eh, op de grond. <laughs> Gebeurt nog alles bij de jeugd, heb ik me laten vertellen. In ieder geval door ouders van kinderen die ja, in de puberleeftijd zijn... die laten nog wel eens wat slingeren in hun kamer. Ik weet niet hoe dat bij de Beach Boys was. Ze zongen wel heel gevoelig over hun kamer overigens. Dus ach, het zal allemaal wel goed zitten. Just the way you are. Een man met de donkerbruine stem. En dan heb ik het over Barry White. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me if I'll ever change towards you because, baby, I love you. Girl, I love you.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 I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Hey there, you always kids have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation.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 What will it take till you believe? way. I, I, I believe in you. Yeah, yeah. I, I said I love you. That's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better I love you just the way I don't want to work that hard. No love. I just want some someone to talk to. I want you just the way waait. Hij heeft het erover dat je alsjeblieft niet moet veranderen. Nou, eh, de Beatles moeten ook niet veranderen. Dat kunnen ze ook niet meer, want ze bestaan niet meer. Twee zijn er nog in leven. Paul McCartney en eh, Ringo Starr. George Harrison overleden. En eh, natuurlijk John Lennon helaas ja, vermoord. maar dit is een van hun mooiste liedjes. van de Beatles in My Life. En eh, ook Diana Krall zingt dat prachtig. En daar ga ik volgende week van genieten. Want op 9 oktober komt Diana Krall naar Rotterdam, Rotje Knor. En omstreken in de Doelen. En ik heb een mooie plaats weten te eh, eh, verkrijgen daar. Ja, een jaar geleden al. Maar toen wist ik al dat ze zou komen. Dus ik was er heel op tijd bij. Ik ga straks wat van te draaien natuurlijk, van Diane Krall. Maar allereerst een mooi nummer van de Bee Gees. Want daar hou ik van. My World. dat aan nou een vooruitziende blik zijn geweest van de heren BG's... dat ze dachten van nou later gaat de zien gaat het nummer opnemen. Iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen. <laughs> Ja. My world is your world. Nou, prachtige stemgeluid van in dit geval Roman Gibb. Een hoger stemgeluid? Ja, ondersteunen. Alleen niet zo hoog natuurlijk als Tragedy, hè? Nee, dit, eh? dit was gewoon eh, met, met gewoon een normale stem gezongen. Maar, maar het was Roman Gibb. En uh, ja, ondersteund natuurlijk door Maurice en Barry. En Barry is met name degene die, eh, als er eh, hoog wordt gezongen... altijd de liedstemmetjes zingt. <laughs> dat gedoe, weet je wel. Sing live. laten we, het hoog, laten we het hoog houden. Ja. Tenminste, qua stem. Ja, hoogstaande repertoire dus- bovendien. En dan uh, we een beetje uh, eh, palingsound... Eh. wat, zijn er al een, wat zijn er al een artiesten vandaan gekomen, is het goed? Nou, ja, ja, ze zeggen dat het door, de, door de paling komt. <laughs> nee, ja, <laughs> dat is serieus. Dat, is, dat werd, ja, heb nooit gehoord? Een worden dat, dat, goed gesmeerd. Ja, dat wordt goed gesmeerd, die vet. ja, palingvet, waarschijnlijk. dus, Maribel, Nick en Simon, mhm. Jan Smit, de Cats natuurlijk. BZN. BZN. Eh, Jen Roch ja. nog zo'n beetje. BZN, dat eh, weet ik nog eh, van vroeger. was echt een meer hardrock ja, eerst gedaan. Zo zijn ze ook ik heb er nog een single van. Oh ja? Ja, weet, niet gauw die naam. Oké, nou, maar in ieder geval een, rocknummer. straks Ja, was echt een uh, rocknummer. Jij hebt vanavond gekozen voor een, een nummer wat van de Cats, maar gezongen natuurlijk door Piet Veerman. Piet Veerman, ja. En eh, dat gaat over een, eh, een dame die is ongelukkig ook. Hè? Eh, wel een hoop narigheid vanavond. Mm, ja, je weet. <laughs> ja, ja, de ja volgens mij Lia is, volgens mij ook met een ongeluk om het leven gekomen. Daar zingt hij over. Aha. Veerman enige tijd eh, geleden geopereerd aan, eh, aan zijn long. Aan zijn rechterlong heb ik eh, moet me laten vertellen... waar hij natuurlijk ja, die vreselijke ziekte in had. Maar zijn stuk long weggenomen en sindsdien gaat het weer goed met hem. Hij zou uh, door die operatie uh, verlost zijn van de tumor uh, waar hij, ja, die hij op had gelopen in zijn longen. En, en, en nu maar hopen dat er geen metastase heeft plaatsgevonden, oftewel uitzaaiingen ja, eh, dus de, de, zoveelste artiest die daarvoor eh, door wordt geveld, eh, zou ik bijna willen zeggen. Hey, ik heb trouwens eventjes nog opgezocht. je had wel gelijk. Het is namelijk een nummer verteld, het waargebeurde verhaal van de trouwe fan Lia. Oké. Lia Vertelman. Die dodelijk betrokken raakte bij een auto-ongeluk. Toch? Ja ja. ja, Het is een nummer dat is geschreven door Arnold Muren. Daar nou, hadden we het er net al over. Ja. En is, hij is de muur van Gerry Muur? Ik weet het niet. Eh, nee, dat is, vraag me af. Nou, luisteraars, als u het weet, op Facebook kunt u volgens reageren. Mij, volgens mij eh, dacht ik dat ik wel eens Weet je welk, welk elftal speelt Gerry Muren? Weet Gerry Muren speelde vroeger bij eh, Ajax. Bij Ajax? Ja. Nou ja, er mogen best Volendammers binnen. Ja, well, <laughs> ja zou kunnen. <laughs> the memory of your smile that will ever fill my mind. Oftewel, de, de, de, de, ja, jouw glimlach zit altijd bij mij van binnen. En nou, dan, eh, dan sluit dit nummer daar weer prachtig op aan. Een bruggetje, zoals dat dan heet. Want ook net King Cole die heeft het erover... dat wat je ook gebeurt in het leven... je moet altijd blijven lachen. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. when there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. was een man met een eh, hele bijzondere stem. Nat King Cole. Keep on smiling. Ja. Oh, dat is weer een ander nummer. Eh, ook ook eh, Michael Jackson heeft dit opgenomen. Ook, ook, prachtig hoor. Maar ik vond dit ook wel heel erg de moeite waard. Want die Nat King Cole heeft voor mij toch wel een hele innemende stem. straks om een uur of half twaalf... dan ga ik de Green Green Grass of Home van Oscar Harris nog even draaien. Doe ik voor Yvonne, want die komt daar speciaal even voor de bed uit. Dus eventjes een uurtje gaan slapen. En, uh, oh ja? Ja, dan, dan, komt ze eruit en dan eh, ja, ja, nou, zet ze voor mij ook lekker een kopje thee. Ik zag thuis kom natuurlijk. <laughs> <laughs> dus ik zit weer helemaal gebakken. Maar, maar dan luistert ze altijd naar dat nummer. hey, de zon niet laten schijnen, is dat mogelijk? Nee, hè? Ja, als je de, als je de gordijnen dicht hebt, komt, dan komt hij niet binnen. <laughs> En, en ervoor zorgen dat een baby niet meer huilt, is ook niet mogelijk. Nou weet wel een manier. <laughs> ja, ik was bij de dokter. Ik zeg, dokter, heeft u niet een pilletje dat ik, eh, dat ik eh, jong blijf? Hij zegt, nee, ik heb wel pilletjes dat je niet ouder wordt. ja. <laughs> nee, maar ik, ik zeg dat wel. Eh, Perry Como, die heeft het, heeft het erover. It's, it's impossible. om, om de zon niet te laten schijnen en om een baby niet te laten houden. Luister maar naar nummer ken ik wel, ja.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 Nou, we hebben nog ruim, eh, ruim uh, eh, 1 eh, minuut 50 seconden. Dus uh, geen volle 2 minuten meer. Maar als ik zachtjes zeg, ik hou van jou hoor, nou... Hou! <laughs> laat maar. Ja. <laughs> Dit zijn Saskia en Serge, een Nederlandstalig liedje. Als ik zachtjes zeg, ik hou van jou mooiste ster uit, uit het heelal. Ik pluk de mooiste bloem uit het diepste dal. Ik vlieg naar de horizon door het hemelsblauw. Alles wat onmogelijk lijkt, doe ik voor jou. Ik hou je stevig vast, laat je niet meer gaan. Ik kus je liefste lach en elke tran. En ik wil bij je zijn, zolang ik leef. Omdat ik grenzeloos veel om je geef. Als jij mensen die dit een mooi nummer vinden, ik kan me zo voorstellen... want we moeten het afbreken helaas voor, eh, voor het nieuws. Maar dan beloof ik u dat het eerste nummer wat we in het eh, volgend uur gaan draaien... dat het dit nummer is, maar dan volledig. Want het is eh, eigenlijk een beetje zonde om dat zo oneerbiedig voorbij te laten gaan.